Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een zelfmoordaanslag in van Afghanistan zijn zeker 25 mensen omgekomen. Volgens een woordvoerder van het provinciebestuur wist de aanslagpleger via een zijdeur de moskee binnen te komen. Het gebedshuis zat vol met mensen die waren samengekomen voor het vrijdagmiddaggebed. De aanslag is nog niet opgeëist, maar de Afghaanse tak van Islamitische Staat heeft eerder aanslagen gepleegd op Sjiitische moskeeën. Autocoureur Daniel Ricciardo verlaat de renstal van Red Bull. De 29-jarige teamgenoot van Max Verstappen verruilt het Oostenrijkse Formule 1-team naar verluid voor Renault. Ricciardo reed sinds 2014 voor Red Bull. Hij won zeven Grand Prix. Over de reden van de overstap van Ricciardo zijn geen verdere mededelingen gedaan. Op Schiphol is een Rus aangehouden die wordt verdacht van het financieren van IS. Yusuf B. zou geld hebben overgemaakt aan IS-leden die daarmee trainingen en wapens betaalden. Hij was al een tijdje in het vizier van de Duitse justitie. En de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Tommy van der S... wordt nu ook internationaal gezocht. Hij staat op de Europe's Most Wanted-lijst en de site van Interpol. Van der S werd vorig jaar bij Verstek veroordeeld tot negen jaar cel... voor drugshandel, witwassen en mishandeling. In Indonesië krijgen bijna 32 miljoen kinderen die zouden worden ingeënt tegen mazelen en rode hond voorlopig geen vaccin. Islamgeleerden willen dat niet omdat de vaccinaties niet halal zouden zijn. Veel Indonesische moslims denken ook dat er varkensproducten in het vaccin zitten. Het weer, veel zon vanmiddag en op de meeste plaatsen tropisch warm. Landinwaarts kan het 35 graden worden. In het weekende geleidelijk wat minder warm. Met morgen nog steeds wel temperaturen tussen de 27 en 33 graden.